Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Rodos in Griekenland zijn veel toeristen nog steeds op de vlucht voor het vuur. Sinds dit weekend woeden er grote bosbranden op het eiland. Honderden brandweermensen proberen die onder controle te krijgen. Toch weet het vuur dicht bij huizen en hotels te komen. De vakantie van deze Britse jongens werd afgebroken voordat hij kon beginnen. Well, we got on a flight. Then as soon as we got here, the bus took us straight to here. Yeah. And where did you sleep? I didn't sleep at all. In totaal zijn er zo'n 20.000 mensen sinds de branden op Rodos geëvacueerd. De meeste vluchten naar het eiland zijn gecanceld. In Spanje is de winnaar van de verkiezingen bekend. De conservatieve partij Partido Popular heeft de meeste stemmen binnen te weten te hengelen. Toch is het niet meteen feest bij de winnaars. Het is nog maar de vraag met welke andere partijen ze kunnen gaan samenwerken... zegt verslaggever Joris van Poppel. Het is de hele avond hier heel spannend geweest. Het linkse blok en het rechtse blok gingen heel erg gelijk op. Dus ja, je hebt hier feeststemming, je hebt hier die vlaggen, je hebt hier die DJ. Maar stiekem denkt iedereen hier balen, want rechts gaat het waarschijnlijk net niet halen in Spanje. Je bent nooit te oud om te feesten. Dat bewijst Hans van 72 uit Eindhoven maar weer. De gepensioneerde leraar vult zijn weekend het liefst met hardcore festivals. Daar doet hij zijn bijnaam Hakkende Hans eer aan. Ja, heerlijk. Als ik dat nou ga doen, dan sta ik natuurlijk een beetje verjoken. Want die gasten die kunnen dat. Sta je af en toe bij die gasten en dan is het net een soort battle. Hans hakt trouwens niet alleen. Hij heeft ook wat vrienden van zijn eigen leeftijd die meegaan. Krijg je nog het weer? Vanochtend nog wat regen in het oosten, mogelijk ook met wat onweer. Vanmiddag op meer plekken buien. Het wordt 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment.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 En na Rodos zijn nu ook op Corfu en Evia bosbranden uitgebroken. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een veerboot gezonken. Er zijn zeker 15 doden gevallen. Een aantal mensen wordt nog vermist. De boot was onderweg van Buton naar Muna toen hij omsloeg. de Nieuw-Zeelandse minister van Justitie, Kerry Allen, is opgepakt na een auto-ongeluk. Na een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. Ze heeft haar ontslag ingediend en daarmee is de vierde minister in Nieuw-Zeeland die vertrekt sinds maart. Het weer wisselvallig met geregeld buien, soms ook met onweer. Het wordt 19 tot 22 graden. big vibe And the boys, just the girls with the girls in their hair While the shot men just sit way over there And the songs they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is twisted stars Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight and you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is twisted stars Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight this is life And you wake